Veel buitenlandse hulpverleners zitten nog vast op het vliegveld. Het rampgebied is door de enorme ravage moeilijk te bereiken. Drie dagen na de zware aardbeving liggen er nog steeds slachtoffers onder het puin... en in de straten stapelen de lijken zich op. Onder meer Frankrijk heeft aangedrongen op een internationale donorconferentie. Het aantal patiënten met Mexicaanse griep blijft dalen. Volgens het Rijksinstituut RIVM hebben 29 op de 100.000 Nederlanders Mexicaanse griep. In december was dat nog bijna twee keer zoveel. Ook het aantal ziekenhuisopnamen voor Mexicaanse griep blijft dalen... en het laatste sterfgeval was rond de jaarwisseling. In totaal zijn in Nederland 54 patiënten aan de ziekte overleden. Justitie weet niet waar de voortvluchtige vrouwenhandelaar Shaban B. is. Ook niet na het bericht dat de Telegraaf hem heeft opgespoord in de Turkse stad Antalya. B. zou daar een discotheek runnen. De uiterst gewelddadige Shaban B. verdween in september tijdens een bijzonder verlof. Een OM-delegatie is in november wel in Antalya geweest. De Turkse justitie heeft haar toen hulp toegezegd. Iran heeft de zus van Nobelprijswinnares Shirin Ebadi vrijgelaten. Haar arrestatie twee weken geleden werd algemeen gezien als een poging om Shirin Ebadi zelf te intimideren. Volgens de mensenrechtenactivisten die in het buitenland woont is de vrijlating een gevolg van internationale druk. Shirin Ebadi kreeg in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede en ligt al jaren overhoop met de Iraanse autoriteiten. In Den Haag is de oud-politiek commentator en directeur van het instituut Klingendaal Henk Neumann overleden. Neumann was journalist bij het katholieke blad De Tijd... en was jarenlang politiek commentator van de KRO... net zoals meester G.B.E. Hilteman dat was bij de AVRO. In 1983 werd Neumann de eerste directeur van het Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. Henk Neumann is 83 jaar geworden. Dan het weer bewolkt en nevelig, maar soms ook even zon. Middagtemperatuur tussen 0 en 2 graden, bij zon 4 graden.